Maar de spoorbeheerder zegt dat daar geen geld voor is. De acties beginnen maandag en zijn steeds op een andere plek. Daardoor rijden er woensdag in de ochtendspits minder of geen treinen rond Amsterdam. En vrijdag geldt hetzelfde voor het spoor tussen Utrecht en Amersfoort. Over treinen gesproken, er komen voorlopig geen snellere treinverbindingen van en naar Groningen. Het kabinet gaat geen onderzoek doen naar de aanleg van twee snelle spoorlijnen van en naar Groningen. En dat is verrassend, zegt deze verslaggever van RTV Noord. Want in het regeerprogramma staat wel dat ze de beide spoorlijnen een stap verder willen brengen. Het is dus nu totaal onduidelijk of dat nog wel gaat gebeuren. Politici in Groningen, Friesland en Drenthe strijden al meer dan 60 jaar voor de aanleg van de Lely-lijn, een snellere spoorverbinding met de Randstad. Ze snappen er niks van. Commissaris van de Koning René Paas zegt namens de drie noordelijke provincies dat ze teleurgesteld en verbaasd zijn. Dat heeft allemaal te maken met geld, zegt het ministerie. Voor die Lely-lijn is miljarden nodig en zolang dat geld er niet is, heeft het weinig zin om de mogelijkheden voor de nieuwe spoorverbinding te onderzoeken. Het is vannacht onrustig geweest in het centrum van Amsterdam. Volgens NH Nieuws waren er meerdere incidenten. Op beelden is te zien hoe mensen op de gevels van panden klimmen... om daar Palestijnse vlaggen weg te trekken. Anderen staan erbij te juichen en roepen anti-Palestina-leuzen. De politie zegt dat de opstootjes mogelijk te maken hadden met Maccabi Tel Aviv. De Israëlische club speelt vanavond in de Europa League tegen Ajax. En middenvelder Joey Veerman heeft bijgetekend bij PSV. Zijn contract liep nog twee jaar. Daar heeft hij er nog twee aan vastgeplakt. Op dit moment heeft PSV trouwens niet zoveel aan Veerman. Hij is geblesseerd aan zijn lies en zit al weken aan de kant. Wanneer hij weer kan spelen is nog niet duidelijk. Het weer een grijze dag met alleen in Limburg misschien wat zon. Het wordt max 6 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits lost geleidelijk aan op, maar op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... sta je voor knooppunt Eemnes een kwartier in de file en dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht en op de A10 staat het vast voor knooppunt De Nieuwe Meer... op de ring zuid van Amsterdam richting Den Haag en Rotterdam. En daar moet je rekening houden met 10 minuten oponthoud. Komt ook door een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht.